Mariette Krol met het NOS Journaal. Een kritische Poolse nieuwszender mag toch blijven uitzenden. Het leek erop dat de vergunning zou worden ingetrokken vanwege een nieuwe mediawet... maar de Poolse toezichthouder heeft die nu toch verlengd. Vorige maand nam het Poolse lagerhuis een omstreden aanpassing van de mediawet aan... waarin staat dat niet-Europese bedrijven geen meerderheidsbelang mogen hebben in Poolse media... Nieuwszender TVN24 is grotendeels in handen van het Amerikaanse Discovery. Volgens de Poolse regering moet de wet buitenlandse beïnvloeding via de media voorkomen. Maar critici zeggen dat die bedoeld is om de persvrijheid in Polen verder in te perken. De politie gaat vanaf zaterdag niet meteen straffen uitdelen... als een horecagelegenheid, theater of evenement... de corona-toegangsbewijzen van bezoekers niet controleert. Pas bij herhaling of bij opzettelijke niet-naleving van de controleplicht wordt ingegrepen hebben het kabinet, burgemeesters, politie, het OM en ondernemers afgesproken. In dat geval volgt een waarschuwing, mogelijk met een dwangsom of sluiting. Het was al bekend dat het kabinet geld beschikbaar stelt... waarmee ondernemers controleers kunnen inhuren. En Netflix heeft de rechten gekocht van de verhalen en personages van schrijver Roald Dahl. De Britse auteur werd wereldwijd bekend door zijn kinderboeken... zoals Shaki en de Chocoladefabriek en De Grote Vriendelijke Reus. Hij overleed in 1990 en Netflix neemt nu de hele Roald Dahl Story Company over, het bedrijf dat de rechten bezit. Voor hoeveel geld is niet bekendgemaakt. Drie jaar geleden kocht Netflix al de rechten van 16 verhalen van Daal... voor een bedrag van naar verluid tussen de 500 miljoen en een miljard dollar. Het weer. Het is droog bij ongeveer 10 graden.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 Trouble melts you like lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a love goodbye. Oh, your palm star. Wake up where the clouds are far behind. We will trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. day to, oh why, oh why, in time.